Kees Groot met het NOS-journaal. De Griekse geldschieters hun voorwaarden voor een nieuw pakket aan noodsteun in te trekken. Tijdens een toespraak in het Griekse parlement noemde hij de gestelde voorwaarden onrealistisch. Het ECB, het IMF en de Eurogroep willen het land alleen helpen als het stevig hervormt. Zo zou Athene moeten korten op de pensioenen en de BTW op elektriciteit moeten verhogen. Zonder de extra steun dreigt Griekenland failliet te gaan. De zware onweersbuien die over het land zijn getrokken hebben op enkele plaatsen schade aangericht. Een kruidvatfiliaal in het centrum van het Drentse dorp Zuid-Laren brandde helemaal uit. Volgens de brandweer ontstond de brand op het dak dat waarschijnlijk werd getroffen door de bliksem. In Nunspeet sloeg de bliksem in in een schuur met kalveren. De brandweer wist de brand binnen een uur te blussen. De kalveren bleven ongedeerd. Ook het treinverkeer heeft last van het onweer. Tussen Deventer en Zutphen rijden geen treinen door blikseminslag. Ook zijn er op meerdere plaatsen sein- en wisselstoringen, zoals bij Gouda. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft in Moskou een stevig gesprek gehad met zijn Russische collega Lavrov. De twee spraken onder meer over de ramp met de MH17, de situatie in Oekraïne en het inreisverbod voor drie Nederlandse parlementariërs. Na afloop zei Koenders dat het geen gemakkelijk gesprek was... omdat hij en Lavrov het op veel punten oneens zijn. Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam de oefeninterland tegen de VS met 4-3 verloren. Bij rust was het 1-1, kort na rust werd het 3-1 voor Oranje, in de 70ste minuut werd het 3-2 en in de laatste minuten pakten de Amerikanen de overwinning. Voor Oranje scoorde Klaas-Jan Huntelaar twee keer. Memphis Depay maakte het derde doelpunt door een schot van Huntelaar van richting te veranderen. Het weer. De komende uren trekken de zwaarste buien via het oosten en noordoosten weg. Morgen en zondag is het droog en zonnig bij een graad of 20.